Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Onze gemeente zegt, uh, jij, eh, moet naar uh, Utrecht gaan. Wij komen en... Tada, dicht. Ja, dit geldt vanaf vandaag voor alle Oekraïense vluchtelingen die voor de jaarbeurs in Utrecht staan. De opvangplek is gesloten en vluchtelingen kregen een brief waarin staat dat ze zelf op zoek moeten naar een andere opvangplek in Nederland. Of daarbuiten. Als dit niet mogelijk is, adviseren wij om het in een ander land te proberen. De opvang is overvol en dus heeft de burgemeester besloten de locatie te sluiten die hal is ook echt bedoeld om maar één nacht te blijven. Dus mensen kunnen wel komen, maar ze gaan niet meer weg. En daar zit de kern van het probleem. Want de bedoeling is dat mensen zich hier aanmelden... en elders in Nederland opvang eh, krijgen. En we kunnen ze hier niet wekenlang of maanden zelfs gaan houden. De mensen die er op dit moment overnachten mogen blijven... maar voor nieuwkomers blijft de deur dus dicht. Verschillende Limburgse restaurants werden afgelopen weken slachtoffer van restaurantfraudeurs. Bezoekers deden zich voor als beheerders van een populaire Facebookgroep over restaurants in Limburg met meer dan 30.000 leden. De gasten kregen een gratis diner in ruil voor publiciteit in de groep. Die publiciteit kwam er alleen niet. De echte beheerders van de groep zeggen dat zij nooit om korting of geld vragen. En kennen jullie deze nog, nog, nog? Ja, Man bij het Hond natuurlijk. Het programma over de gewone mens keert weer terug op de Vlaamse televisie. De plek waar het ooit allemaal begon. Het is nog niet bekend wanneer het programma precies terugkomt. En of het ook in ons land terugkomt is niet duidelijk. Het programma was in België tot 2012 op tv. Dan het weer.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 makes me wanna Coming Home. We voelen ons helemaal thuis eh, eh, met Leo Sayer, Archie Roads. Dankzij Willem Bruijs. Willem, bedankt voor het uh, verzoek namens alle luisteraars. En graag gedaan voor jou. Speciaal natuurlijk. Leo Sayer met Arches Road. Ja, een prachtige cd trouwens. Staan er staan veel meer mooie nummers op. Hè? When I Need You en zo. En ook wel wat vlottere dingen. Ja, nou, ga ik misschien eh, morgen wat van draaien bij Duifzaag de Week door. Want luisteraars, morgenochtend om 9 uur eh, word ik hier alweer op appel geroepen. Moet ik hier alweer? Nou, moet niet hoor. Doe het vrijwillig. De, de lokale radio bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Eh, en die maken allemaal met heel veel plezier een programma voor u. en dat geldt dus ook voor, voor Duifie. Cheryl Duif gaat de week doorzagen morgen. Gelooft u het? Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on guess I never told you. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done. I just never took the time. But you were all wat leuk is luisteraars. Ik hoorde vanavond dat ik eh, samen met een collega van mij... Eh, eh, Hart van Nederland bij SBS6 heb gehaald. Met de onthulling van de replica Red Bull-auto van Max Verstappen. Vanmiddag op de boulevard in Zandvoort door wethouder Jan-Jaap de Ploet. wij stonden daar om ook te fotograferen en zo en een filmpje te maken. En Hart van Nederland was daar ook. En eh, nou blijk ik vanavond met mijn, eh, met mijn bolle duivenkop op de <laughs> televisie te zijn geweest. Mensen, zo, mensen zijn zo geschrokken. Ik krijg allemaal eh, ja, heel verontruste telefoontjes. Wie was dat? Wie was die man? Zeggen ze, <laughs> zeggen ze dan. Ja, er schijnt nogal een horror aflevering te zijn geweest van Hart van Nederland. Nee, maar alle gekken op een stokje. Toch wel leuk dat je ja, met collega's eh, aan de gang bent daar. En dat je dan eh, door andere collega's wordt gefilmd. Stiekem, stiekem. mag ik daar eigenlijk mag, mag ik daar wat van zeggen, dat er stiekem gebeurt? Dat kan toch eigenlijk niet? Ze dat maar stiekem doen. Though you don't call anymore, I sit and there's a rap on your door, tap on your window pane. Ja, dat om jullie even wakker te schudden. Hè. Doe ik er nog eentje van uh, Leo Steer. Ik zag al een paar mensen die, eh, die vielen gewoon in slaap. Zeg, wat is dat nou? kan toch niet? Het is vloed, kijk uit hoor, het is vloed. is vloed met over het algemeen easy listening eh, nummers. Af en toe een eigenwijze zanger. Leo Sayer, die... Eh, ja... Hij zorgt voor springvloed, laat ik het daar maar op houden. Ik ga er nog één draaien voor mijn goede vriend Willem Bruis. En eh, die is fan van Chris de Burke, The Head en the Heart. Ja, het hoofd en het hart zijn twee verschillende dingen. Maar als het hart niet klopt, dan klopt het hoofd ook niet. Hè? Zo gaat het in ieder geval. Willem, deze is voor jou, jongen. Had er lekker voor zitten. Ik weet niet of het mag op je werk, dat je even zit. Let us talk no more. Let us go to sleep. Let the rain fall on the window pane and fill the castle keep. I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling and the endless country roads that brought us here tonight for this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together, and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. She is sleeping now, softly in the night. And in my heart of darkness, she has been the only light. I am lost in love, looking at her face. And still I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again. We're cannot live together, we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head and the heart. Now the still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show. The jury and the judge will see it's time to let her go. Now hear the heart. dilemma I find for Ja, dat schijnt ook nog een, eh, een zogenaamd nou, klassiek dilemma te zijn, luisteraars. Een klassiek dilemma. de eh, eh, strijd tussen het hoofd en het hart, zeg maar. je hoofd zegt, ik wil, eh, ik wil er houden. maar het hart, die, wil, nou, het hart wil dat eigenlijk ook wel. Maar dat hart van het meisje dan in dit geval... die wilde, die wilde dat niet. En, dan zeggen die vrienden om hem heen... die zeggen allemaal... ja, hé, jongen, het is tijd om, om het te laten gaan. Kom op even. Dat zou je maar gezegd worden, hè? Ja, dat is, eh, dit is het lot van het leven. Eh, dat, dat, gebeurt allemaal in het leven, luisteraars. Ik kan er niks anders van maken. Eh, we gaan genieten van iets heel anders nu. Ja, het zou ook niet leuk zijn als ik elke keer maar hetzelfde draai. dit is Barclay James Harbers met Titles. En het zijn allemaal Beatles teksten maar het goed opletten wat er allemaal gezongen wordt.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 Eh, Barclay James Harvest. En een van die Beatles, nou, die was jaloers, jongen. Die was jaloers. Ik wil ook wel verklappen wie het was. John Lennon. echt waar. Super jaloers was die man. control. die gedacht hoor, van die Lennon.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 Ja, en dan gaat het over Sylvia. Kent u Sylvia? Nou, ik ken Sylvia wel en ik probeer haar elke keer te bellen. Maar, u zult het wel begrijpen, dan krijg ik elke keer die moeder aan de telefoon. En die moeder die, eh, die, die pingelt mij af, of die wimpelt mij af, zo moet ik het zeggen.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 Of de dochter of de zoon aan de telefoon te halen. Ja, dan krijg je dus dit soort situaties. dan heb ik helemaal, helemaal gezien. En neem ik stilkat de blues, hoor. Heb ik dan. heb ik zo de blues of... Doorkijk blues. Nou ja, de gekheid op een stokje. Fantastisch eh, nummer natuurlijk. Eh, gespeeld door Gary Brooker en gezongen ook. Hè? Nee, Gary Moore moet ik zeggen. Hoe zeg je nou? Gary Brooker. Gary Moore, sorry. But I found out the hard way There's a price you have to pay I friend of mine. I should have known. Time after time. So long. It was so long ago. But I've still got the blues. Oh, to be so easy still got the blues. Eh, gitaar van mijn luisteraars. <laughs> Echt gebeurd. Gary Moore met Still Got The Blues. Eh, kijk op mijn klok. Ja, we kunnen nog een paar leuke nummers draaien hoor. Dat komt helemaal goed. En hier is een man waar menig dametje voor is gevallen. Ja, niet letterlijk, maar eh, in haar hart. Terwijl hij juist zei van laat me nou gaan. Bevrijd me, release me. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. me and let me love again. I have found gaan er toch een hoop mensen uit elkaar. Niet te geloven. Ook die Engelbert Huppelflik, die, die <laughs> flikt het ook weer. Hè. Die, die wil ook alweer eh, de, de, de, de boer op, hè, zeg maar. Ja, nou, luister maar niet naar hem. Luister maar naar mij, luisteraars. Want... Eh, eh, eh, Veronica en Said, die kennen hem als het piepkuiken. Weet je wat is? Marie Huibrechts of zo, hè? Eh, Mark, Mark Marie Huibrechts, zo moet ik het zeggen. En, maar hij kan best wel aardig zingen. Willeke Alberti had een eh, liedje dat heet dus Waar is de zon? Nou, luister. Mark Marie Huibrechts. De finale lied. gebleven? Waar ging u naartoe? Ik heb nog geschreven, maar nu ben ik zo moe. Ik had me begraven, ik was alles kwijt. Mijn veilige haven, mijn vrede, mijn strijd. Maar waar is de zon die mij zal? verwarmen. Waar zijn uw armen en waar is de bron? Waar is het licht dat eindelijk zal schijnen, dat de kou doet verdwijnen? blijft. Ik wacht op dat ene dat de kilte verdrijft. Ik wacht op een teken, een stem of een woord die dit kan doorbreken als u me maar hoort. licht dat eindelijk zal schijnen, dat de kou doet verdwijnen. Ik zoek uw gezicht en plotseling was u daar. Ik zag u weer gaan. Ik ging nog opzij, maar u bleef naast me staan. U bleef naast Ja, Mark-Marie Huibrechts, Piepkuiken. <laughs> ja, hij, eh, hij zong dat ook eh, bij Paul de Leeuw in de uitzending Mooi Weer de Leeuw, kan ik me nog wel herinneren. Ja, nou ja, eh, Waar is de zon? En dat kennen we natuurlijk van Willeke Alberti, die deed met het liedje ooit mee aan het, aan het Songfestival echt gebeurt, luisteraars. Ik verklap het u. Eh, en u mag het allemaal weten nu. Ja, eh, een beetje trieste avond toch wel. Want ik hoorde eh, van een kennis van mij dat we een deze dagen het overlijden van Rob de Nijs kunnen verwachten. Omdat hij heel erg slecht ligt. En dan nog maar even voor Rob de Nijs een kaars voor het raam.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 you're gone, I cry. The minute you're gone, I die. Before you walk out of sight, I'm like a child all alone at night. I stare into emptiness. I'm filled with such loneliness the world goes from right to wrong The minute you're gone The minute you're gone I see How lonely a man I'd be My life would be oh so blue If I couldn't be with you. The minute you're gone, I pray. The minute you're gone, I say, please don't stay away too long. The minute you're gone. is het middeltje gewoon. We gaan eruit met een eh, nummer speciaal nog even voor Willem... die in de auto uh, voorzichtig rijdend Zandvoort nadert, luisteraars. Wim, deze is nog speciaal voor jou eventjes. We gaan toch nog even Wit Zand luisteren. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van de baai, waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw, langs een eindeloos strand. Tot de zon ondergaat, in het binnenland. In wit zand. In wit zand. Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt in de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden. Ver van hier, in onrustige steden ver van dit strand, in wit zand, in wit zand, in wit zand. En ik loop door jaren langs een eindeloos strand. En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee en ik praat met de doden en ik mis soms een God om in te geloven. Zoals toen ik klein was, vlak voor het slaap. Wist dat er iemand over mij waakt. Nu sta ik hier s'nachts, kijk naar de sterren, weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet. Hoe minder ik denk, in goed en in kwaad. In waarheid en leugen, in liefde en haat. Geef mij maar de wolken, geef mij maar de lucht. Ik kan er uren naar kijken. Misschien is dat het geluk. Misschien ligt daar het geluk.